Michel Koenen met het NOS-journaal. Wereldwijd worden naar schatting voor matchfixing. Meer dan de helft van hen krijgt van hun club niet of te laat uitbetaald. Dat maakt ze kwetsbaar voor criminelen die wedstrijden willen manipuleren. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Manchester. Ze ondervroegen bijna 14.000 voetballers uit 54 competities. In sommige gevallen was ook de clubleiding betrokken bij het omkopen. In Hilversum is een monument onthuld op de plek waar vorig jaar Dasha Draaisma van 16 onder een trein kwam. Het is ontworpen door twee vrienden en bestaat uit de letter D en een vlinder. En bij de onthulling waren zo'n 100 mensen. Dasha kwam na een nacht stappen onder de trein bij Hollandse Rading. Volgens de politie was het zelfmoord, maar de familie gelooft dat niet. Kernreactor nummer 4 in Tsjernobyl in Oekraïne wordt vandaag afgedekt met een gigantische sarcofaag. Die moet ervoor zorgen dat de centrale 30 jaar na de grootste kernramp aller tijden voorgoed wordt afgesloten en dat er geen straling meer lekt. Het Nederlandse bedrijf Mammoet gaat het gevaarte van 35.000 ton over de reactor schuiven. De nieuwe constructie is nodig omdat de oude last heeft van betonrot. De ramp in 1986 was het gevolg van een verkeerd uitgevoerde test. Door de meltdown kwam straling vrij die nog altijd meetbaar is. De kernramp heeft naar schatting 4000 mensenlevens gekost. De Merwedebrug gaat volgende week weer open voor vrachtverkeer. Minister Schults van Hagen zei in een debat in de Tweede Kamer... dat de brug wel s'nachts nog een paar keer dicht gaat. Begin oktober werd de brug afgesloten voor vrachtverkeer waarin de draagbalken haarscheurtjes ontdekt. Het weer, lokaal kan het flink vriezen tot wel min 7.